Deze expert geeft uitleg. Als je een keertje tegen zeeschuim aanschopt of je gaat er met je handen doorheen... zal er helemaal niet zoveel gebeuren. Maar wat we ons moeten realiseren is dat we met z'n allen al veel te veel PFAS eigenlijk binnenkrijgen. We krijgen veel meer PFAS binnen dan wat goed voor ons is. Dat heeft het RIVM berekend. En daarom moeten we op zoek gaan naar methodes, naar manieren om, om, om te zorgen dat we minder PFAS binnenkrijgen. PFAS zit ook in je eten en drinken en daar kan je natuurlijk niet mee stoppen. Maar je krijgt dan dus wel gif binnen. Lokale stortbuien hebben op verschillende plekken gisteravond voor overlast gezorgd. Door een wolkbreuk kwam de vloer van een café in Overijssel onder water te staan. Brandweerkorps uit de hele regio kwamen in actie om het water in en rond het pand weg te pompen. Op andere plekken liepen kelders onder en ontstonden er diepe plassen. Steeds meer Nederlandse gezinnen hebben een au pair, dat schrijft NRC. Ouders kiezen er steeds vaker voor omdat de wachtlijsten voor de kinderopvang alleen maar groeien. Ook door personeelstekorten in die branche moeten ouders vaak alsnog naar een andere oplossing zoeken... om hun kinderen ergens onder te brengen. Vitesse moet voor aanstaande maandag nog 6 miljoen euro bij elkaar zien te schapen. Wil de club blijven bestaan, dat zegt de tijdelijk directeur. In die 6 miljoen zitten ook heel veel kosten uit het vorige seizoen. Maar de begrotingstekort zeg maar, op basis van de, van de operationele activiteiten is een stuk minder zit tussen de 1 en 2 miljoen. Maar hij blijft optimistisch, want er zijn allerlei afspraken gemaakt met schuldeisers. Eh, onder andere de bank, eh, met ING afspraken gemaakt, met BDO afspraken gemaakt. En, eh, dus dat is allemaal opgelost. Ja, het enige probleem, het is een groot probleem, tenminste, er moet goedgekeurd worden, is er echt wel die begroting. Ja, piece of cake, zo klinkt het, maar beklonken is het zeker nog niet. Want de nieuwe eigenaar die de club op het oog heeft, mag, mag zelf geen geld inleggen. En daar was wel alle hoop op gevestigd. Er moet er dus snel iemand anders gevonden worden die zijn pinpas trekt. Krijg het weer nog. Nu zijn er nog wat wolken met lokaal kans op regen. Vanmiddag steeds meer zon bij zo'n 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Rond Amsterdam staan een paar files door de werkzaamheden aan de ringweg A10. Op de A5, hoofddorp richting Amsterdam, tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 4 kilometer met een half uur vertraging. De A10 Zuid richting Den Haag, voorknopend de Nieuwe Meer, 8 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. A10 West naar Zaanstad, voorknopend Koenplein 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.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 de vrolijkste ontbijt- en ochtendprogramma van de, van de Eimond... nee, niet van de Eimond, van Kennemerland. Van Zandvoort. Van Heemstede, Bloemendaal, Haren, de hele mikbak duifzaag de week door. En u hoort het, ik heb mijn handzaag weer mee. lekker weer buiten. Binnen ook hoor. Het is hier ook droog. Helemaal meegenomen toch? Had in mijn badpak achter de mengtafel moeten staan. Eh, niet spelen met het eh, er zit te veel uh, in en zo. Ook je kinderen niet met c laten spelen. dat ik me goed voel, daar ben jij gewoon de oorzaak van. The things you say, they don't always hurt me. You're the reason why. Don't always make Dit is Benne de Roubets, mensen. Applaus voor die mannen. Applaus. Ja. Incredible. Ja, incredible. De Roobets En eh, die maken me blij. Ik hoop eh, u ook blij. Meteen eh, opgestaan vanmorgen. Misschien net je bed uit. Misschien net een gekookt eitje met een lekker in de oven opgewarmd pistoletje of broodje of croissantje. Of, nou, het maakt allemaal niet uit. Als je maar blij bent en als je maar lekker opgeruimd aan de dag begint, luisteraars. Dan geef ik jou een gouden ring. a place in my baby's heart. This golden ring's gonna make quite sure that we never part. It's so funny what a ring can do. Make a girl just like you take her right downtown. for my baby And I'm thinking very soon that That girl will be mine gonna have an angel divine And everything is gonna be fine So fine This golden ring is all I It's so funny what a ring can do. Make a girl just like you take her right downtown, searching for a wedding gown. So I got a ring for my baby, and I'm thinking very soon that baby that girl will be mine. Nou, is het niet leuk eh, voor Cheryl... Hè, dat jullie zomaar een, eh, een gouden ring van mij krijgen toebedeeld... op de vroege morgen, op de vroege eh, woensdagmorgen van de 24 e juli. jaar 2024, ik zeg het allemaal even een beetje formeel... want dan komt het allemaal goed over. Hoop ik dan maar, hè. Eh, de, de, de dingen die wij vandaag de dag zeggen, luisteraars. De dingen die wij vandaag de dag zeggen. Eh, nou, luister. You say you will love me if I have to go. You be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far say today? You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days, such a kind girl seems so hard to find. Someday, when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind. Love to hear you say that love is love. And though we may be blind, love is here to stay. And that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind. Love to hear you say that love is love, though we may be blind. Love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. De dingen die wij vandaag de dag zeggen, luisteraars... nou, de dingen die ik tegen u zeg, luisteraars... is onder andere het volgende. Zullen we een tangootje doen? Een gitaartangootje. Tja, dabba dab u, oftewel de Shadows met eh, de, gitaar Tango. En als ik zo met u over de dansvloer zeil, luisteraars, dan realiseer ik het mij. Ik ben zo verliefd op u. Ja, zo'n kopstem heet dat. Hè. Ik hoor meteen dat u zegt van duif, hou je kopstem. Eh, hou, houd maar bij, hè, want uh, eh, luister liever naar de Buffoons uit Enschede. Want eh, die eh, zongen dat net zo mooi voor ons. Hartstikke leuk. Ik heb nog een verrassing voor u luisteraars. Ja, de Star Sisters daar binnen. Lekkere meiden in de studio. Bof Duivenwesten. Kom op meiden, we gaan ervoor.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 Look at me when disco town for all the lovers in the bar, I've got a heavy date, a date, a date at eight. So speak or tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo woo, the woman. mij door de Star Sisters, hebben voor u een hele medley gezongen. Ze eh, zijn helemaal met van die Lee, hè? Lee Towers is dat dan weer, hè? Maar die is niet aanwezig vanmorgen. Die kon niet. Ik heb hem gebeld. Ik Lee, ken jij? Nee, Lee zegt, ik, ik ken niet. Nou, ja. Dus Medley, Lee, eh, gekke Lee, komt ook, <laughs> komt ook niet langs, luisteraars. Gaat allemaal niet gebeuren. Zijn er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. Voor de Carpenters. We gaan even naar de bayou. Met Joe. Joe gaat ook mee. A goodbye Joe, he gotta go, me oh mile. oh. He gotta go, pull the pirogue down the bayou. His Yvonne, the sweetest one, me oh mile. Oh. Son of a gun, we'll have big fun. the chère son of a gun, we're. bijna half tien. Dat betekent eh, tijd voor een stukje cabaret. Hoort, het is een oude LP, maar eh, het doet Dames en heren, in onze serie Wordt er heden ten dagen nog wel gewerkt? Spreken wij vanavond met de heer Luiten. En meneer Luiten is mede-eigenaar van een bedrijf dat zich bezighoudt met de zeevisserij. Ja, Jaap Looijten van het schippersbedrijf met de schuiten naar buiten. Ja, dat is een sinds lang gevestigd familiebedrijf van vader op zoon. Ja, grootvader begon met de vissen op skols, kars, kelvis, kabeljauws, bommen, kilfruitjes. Ja. Ja, maar toen heeft uw vader het bedrijf weer overgenomen. Ja, de oude Leute hebt de zaak wat ooit boyt, Wat skoite de boy, maar op het leste werden de vangsten minder en min en r. Ja. Mede, mede door die internationale afspraken over vangstbeperkingen. Ja, op het leste vongen ze alleen nog maar bot, vongen ze. Oh. Ja, en dan kwamen ze toys van de Roys en dan legden ze botje bij, botje bij. Botje. Ja ja, u bent op het idee gekomen om eens iets totaal anders met die boot te gaan doen. Dat was een idee van Moin vrouw. Uw vrouw? Ja, Moin vrouw. Moin Dat is er een van Kreel. Maar Kreel dus eigenlijk. En die zegt, waarom ga je niet zeevissen als ooitje? Als, als, als ooitje? Sportieve recreatie. Sportieve mekkeredatie. Voor ieder die met zijn vrouwen tooit geen rooit wooit. Geen, eh, re oh, geen raad weet. Ja, met subsidie van de CRM. CRM. Ja, de centen- en Rijksdaaldersmachine. Ja. zo'n vorm van zeetoerisme vereist natuurlijk wel speciale voorzieningen op de boot. Hè? Ja, het ruim hebben we verbooid. Tot bar. Oh, waarom? Vissen kennen ze toch niet, maar zuipen des te beter. Ja, wat wordt er dan zoal gedronken bij u op de boot? Ja, de meesten drinken niks. Hmm. Dat is ons eigen merk. Speciaal voor mannen met lastige wijven. Als die thuis komen, kunnen ze zeggen... Ik heb niks gedronken. Dat vind ik toch een uitkomst. Ja, en een inkomst. Ja. Zeg meneer Luid, en buitenlandse toeristen, komen die ook bij aan boord? Ja, en Duitse Leute. Duitsers? Ja, vooral de Duitse Leute gaan met de skoiten naar buiten. In de gele plastic pakken komen ze de Rijn afzakken. En weer terug, en weer terug, en weer terug. Hoe lang duurt nu eigenlijk een zeetocht? Tocht altijd op zee. Ja, maar morgens tienen, dan varen we het zeegat ooit... en tegen zonsondergang varen we het gat weer binnen. Oh. En dan krijgen alle toeristen gratis voor 4,50 een foto van het gat mee naar huis. Oh. En eh, die heeft hij ook zelf gemaakt? Ja, de foto wel, ja. Ja. Ja, het gat zat er al. Ja. En hoeveel mijlen vaart u uit de kust? 24 knopen en drie ritsluitingen. en tot je de kust niet meer kan zien, dan gaan we blijven drijven. En dobberen. En, en We hebben dobberstenen aan boord. <laughs> Maar waarom blijft u zo dicht bij de kust eh, hangen? Die oude kotter is niet meer hele gaar te vertrouwen. Oh jee. Het bennen niet zoveel houtwurmen, maar het geeft zwakke pleks. <laughs> Nou, ik vind het wel een beetje onverantwoordelijk dan, hoor. Ja, is het ook. U heeft toch wel uh, reddingssloepen aan boord? Alblief. U heeft toch wel reddingssloepen aan boord? Ja, eentje. Eentje? Ja, maar hoeveel mensen gaan daarin? Eentje. <laughs> Voor mooi. Ja. Gebeurt het nou wel eens dat er eens iemand overboord slaat? Regelmatig. Wat doet u dan? Wanneer? Nou, als er iemand overboord slaat, wat doet u dan? Terugslaan. Ja. Nou ja, we kijken eerst of niemand er mist. Oh. U wacht even af. nee, daarvoor hebben we een logboek voor dikke Duitse leute. Een logboek en anders hebben we ergens een leefnet nog. U bedoelt een leefnet? Nog, ja. Oh, maar dat is ook niet meer hele gaar te vertrouwen. Want makreel moest altijd boeten voor de netten. Voor het eerste net. Maar af en toe deed ze het net niet. Dan liet ze een steek vallen. Oh. Dat had ze uit de verpleging. Maar <laughs> nou, daar wil ik nou niet over zeiken. Nee. Ja. Yeah. Meneer Luiten, en eh, tenslotte nog dit. Mensen die nou zeeziek worden, wat, wat doet u daaraan? Komt dat voor, zeeziek? Ja, regelmatig, vaak en dinsdags. Ja. Maar wat doet u daaraan? Wat heeft u daarvoor? Een tekst. Een tekst? U heeft een tekst gemaakt? Ja, voor het skudden van Skoit. Ja. En dan pak ik de stoeter, dan zeg ik... Hier spreekt Jaap Luiten. Hut is boy voive. Hut. Zijn er nog mooie of wijven die wat naar buiten motten spuiten? Die motten kotsen vanwege het klotsen. Oh jee, wat is dan hun reactie daarop? Ja, de dame was, eh, of is Tineke Schouten. En eh, de, visser, ja, Herman Berkien. Het komt van een LP af die ik eh, van een ziekenomroep heb gekregen. Die ziekenomroep werd opgeheven. een ziekenomroep in Beverwijk. En eh, die hadden heel veel van die, van die leuke eh, oude cabaret-LP's en zo. Dus nou, daar heeft hij nou van mee kunnen genieten. We hebben een Zandvoorter luisteraars, daar moet ik u voor waarschuwen. Dat is zo'n slechte man. Hij heet Leroy. Het is zo'n slechte man. Hij komt uit Zandvoort. Hij woont op de Grote Krocht. Het is gewoon, eh, ja... Ze noemen hem hier ook Bad Leroy Brown. Leroy Brown. Now Leroy, more than trouble. You see, he stand about six foot four. All the downtown ladies call him treetop lover, all the men just call him sir. And it's bad, bad Leroy Brown, the baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong, and meaner than a junkyard dog. Now Leroy he a gambler, and he like his fancy clothes, and he like to wear his diamond rings on everybody's nose. He got a custom Continental, he got a Eldorado too, he got a 32 gun in his pocket for fun, he got a razor in his shoe. the boss al, hij heet eh, Leroy en hij is heel slecht. Woont op de Grote Krocht en uh, Bad Leroy Brown. Nee hoor, gek het op een sokje. Dit was Jim Croce. Helaas overleden, maar eh, ja, fantastische liedjes. Waaronder Bed Leroy Brown. ik was gisteravond nog bij u aan de deur, luisteraars. Ja, dat weet u niet. Ik heb staan kloppen, ik heb staan kloppen, ik heb staan hakken op die deur. Maar nee hoor, vergeet het maar. Kom vanavond weer. Je hoort maar kloppen, de bel zelfs erbij. Ja, ja. I'm gonna knock on ik heb dus aan uw, eh, aan deur staan, uh, kloppen. Ik heb zelfs luisteraars, dus niet te geloven luisteraars... helemaal vanuit het verre Amerika, Susie Davis. En Susie die feliciteerde me gisteren. Ik was gisteren jaar. En eh, Susie stuurde mij een sms'je, het er zijn, via Facebook. Hartelijk gefeliciteerd. En ik meteen, hey Susie... Hello Suzy. We hebben in eh, Amerika natuurlijk een enorm tijdsverschil met Nederland. Ik geloof dat daar nou middernacht is of zo. Dus ik denk niet dat uh, Suzy luistert naar eh, deze plaat. Maar in ieder geval toch een, een oproep aan haar van hello Suzy. Nou, gezellig toch? Nou, wintersport gaat er niet naartoe.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 Uh, wat rustiger nummer. Meer geschikt voor tussen app en vloed. Wat ik gisteravond weer heb gepresenteerd. Allemaal easy listening muziek. En daar hou ik ook van, luisteraars. Maar ik hou ook van gezelligheid. is nooit weg, toch, luisteraar? Nou, het is eh, feestbeduif hoor. Duif zaagt de week door. En eh, wat doet Duif allemaal met, eh, met de week doorzagen? Nou, ik probeer muziek te draaien. Maar... En, dat doe ik onder andere met onder, mijn grote vriend Roy Orbison. Every time I look into your loving see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you. jij have het. You've got it. En ik geef jullie allemaal luisteraars... Uh, vlak voordat eh, we straks moeten onderbreken voor nieuws en reclame... geef ik u al mijn liefde. The best of my love. The good old Eagles. coming apart at the seams. We tried to talk it over, but the words come out too rough. I know you were trying to give me the best. the way that we live. Wasting our time on cheap talk and wine. Left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. today. You see it your way, I see it mine, but we both see it slipping away. You know we always had each other, baby. I guess that wasn't enough. met eh, Best of My Love. Nou, jullie krijgen van mij vanmorgen de beste muziek uit de jaren 60, 70, 80. ga ik voor u selecteren, ook de komende twee uur nog. Eh, tot 12 uur ben ik bij u. We gaan er zo even uit voor eh, nieuws Niels en de reclame. En dan, ja, dan ook weer zeg maar rond de klok van half elf weer een stukje cabaret. Komt allemaal goed.